Goedemiddag, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal agenten dat gisteravond gewond is geraakt bij de rellen in Den Haag is opgelopen naar acht. Eén agent brak een hand, een ander liep een gebitsbeschadiging op... Gisteravond brak een ruzie uit tussen twee groepen Eritreërs. De burgemeester van Den Haag werd overvallen door al dat geweld. Het waren goed voorbereid, er was, was meer personeel in dienst bij de, bij de verhuurder en ook binnen de gemeenschap. Politie was ook opgeschaald, maar opeens waren er ontzettend... We zijn bekend met spanningen in de gemeenschap. En daar zal nu ook weer sprake zijn geweest. Maar dat was een enorme gewelddadigheid die niet te voorzien was. En waardoor we ook wel zijn verrast. Er is meteen opgeschaald. En, en ik heb niet voor niks, dat heb ik nog nooit eerder gedaan, traangas toegestaan. Er zijn zeker 13 mensen opgepakt. Een rondje wandelen met de hond is vanochtend vroeg in Baarn compleet uit de hand gelopen. Twee honden raakten met elkaar in gevecht, waarna ook de eigenaren ruzie kregen. De eigenaar van de Golden Retriever had een steekwapen bij zich... en stak daarmee de Rotweiler en zijn baasje neer. De hond is met steekwonden afgevoerd, het baasje raakte licht gewond. De politie heeft vier jongens van 17, 18 en 19 jaar aangehouden... voor het gooien van stenen van een brug in Landgraaf. Dat gebeurde drie weken geleden op zaterdagnacht. Een aantal auto's raakten beschadigd. En de laatste wedstrijd van de Eredivisiedag is zojuist begonnen. Feyenoord speelt in de Kuip tegen RKC. Staat nu op het punt van beginnen en staat dus nog 0-0. Er zijn net ook twee wedstrijden afgelopen. Hekkensluiters Vitesse en Volendam speelden 1-1 tegen elkaar. En in Amsterdam stond Ajax nog met twee minuten te spelen voor tegen NEC. Nou, balbezit houden en achterin dicht houden zou je denken. Maar laat dat nu net het probleem zijn bij Ajax dit seizoen. NEC komt nu naar voren toe. Voorzet Zeunen bij de eerste paal. Blijft hij wel hangen en wordt er gescoord. Doelpunt NEC. 2 tegen 2. En dat is volkomen verdiend. Eindstand in de arena 2-2. Dan het weer. In bijna het hele land regent het, maar vanuit het westen wordt het langzaam droger. Morgen begint ook droog, maar later vallen er ook weer bijen.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 Can't change your mind, can't leave it all behind. You're living in the past. We talk and talk, this goes on for hours. About how I should be, why is it all on me? Don't wanna fight, don't wanna waste my time.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 I will reign greatest. I'm not stop up in the sky. Oh, yes, I am. I done made it. I'm the world's greatest. I'm my against the wall, I can feel. I'm the world's greatest. at the end of the rainbow.